Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Colorado zijn twaalf mensen gered uit een voormalige goudmijn die nu een toeristische attractie is. Ze kwamen vast te zitten doordat een lift met daarin een andere groep toeristen kapot ging. Daarbij viel een dode en raakten vier mensen gewond, hoe precies is onduidelijk. De lift kon wel weer naar boven worden gehaald, maar de groep beneden in de mijn kon niet meer weg. Hoe de twaalf zijn gered hebben de autoriteiten in Colorado nog niet bekendgemaakt. Het lijkt erop dat de lift het weer doet. De orkaan Milton heeft in Florida niet de vloedgolf veroorzaakt waarvoor werd gevreesd. Wel vielen er tien doden en is er veel schade. Miljoenen mensen zitten zonder stroom. De doden vielen vooral door de tornado's die Milton veroorzaakte. Er zijn er 27 geteld. Gouverneur DeSantis verwacht dat het dodental nog oploopt... als rivieren door de vele regen overstromen. De orkaan heeft Florida inmiddels verlaten en is afgezwakt tot de eerste categorie. In Brussel zijn gisteravond 41 Nederlanders aangekomen die weg wilden uit Libanon vanwege de Israëlische aanvallen. Ze konden mee op een Belgische repatriëringsvlucht. Ook gingen vier Nederlanders mee met een Australische vlucht vanuit Libanon naar Cyprus. Er zitten nu nog ruim 100 Nederlanders in Libanon die in aanmerking komen voor hulp bij terugkeer naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert voor hen een plek te regelen op een repatriëringsvlucht of een lijndienst. Vorige week stuurde Nederland zelf twee toestellen die ruim 350 mensen ophaalden uit Libanon. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over, maar er zijn ook opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. In de ochtend vooral in het noorden een bui.